Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een loods in Bozem in Friesland zijn drie gewonden gevallen. Twee van hen zijn met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Omdat er asbest in de loods zit, worden woningen in de buurt ontruimd. Bewoners van 17 woningen moeten de nacht elders doorbrengen. Komende dag gaat een gespecialiseerd bedrijf de asbest opruimen. Verschillende brandweerkorpsen hebben geholpen het vuur te blussen... en rond half elf werd het zijn brandmeester gegeven. In de VS hebben meer mensen dan eerder gedacht injecties gekregen met een besmette pijnstiller. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lopen ongeveer 14.000 patiënten het risico meningitis te krijgen, duizend meer dan eerst werd aangenomen. Inmiddels zijn 14 patiënten overleden aan meningitis en 170 mensen zijn ziek. Een afgevaardigde van de Amerikaanse Senaat wil een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf dat de pijnstillers heeft geproduceerd. Uit het Zaans Museum is woensdag een kunstwerk gestolen. Het is het schilderij Storm op Zee van Jan van der Linden. Volgens het museum in Zaandam is het schilderij op hardhandige wijze losgetrokken en daarna meegenomen. Het werk maakte deel uit van een tentoonstelling van kunstenaars met een beperking. Turkije gaat vaker Syrische vliegtuigen controleren. Woensdag werd een Syrisch passagiersvliegtuig onderschept dat op weg was van Moskou naar Damascus. Het toestel bleek militair materieel en munitie aan boord te hebben, bestemd voor het Syrische leger. Turkse regering zegt dat ze vastberaden is om een einde te maken aan wapenleveranties aan Syrië via het Turkse luchtruim. De Sjiitische Hezbollah-beweging in Libanon zegt dat er meer onbemande vliegtuigjes naar Israël zullen worden gestuurd. Afgelopen weekend haalde Israël zo'n drone neer in de buurt van een kerncentrale. Hezbollah zegt dat het niet de eerste drone was en dat het ook niet de laatste zal zijn.